Wanneer ik naar je kijk, voel ik mij ineens zo rijk. Dan weet ik weer hoeveel ik om je geef. Wat je doet of wat je zegt, alles is bij jou zo echt. Dan weet ik waarom ik met je leef. Jij geeft liefde elke dag, daarom dat ik hier zo mag. Zie ik jou, schijnt ineens weer de zon. Wij hebben ook wel eens tegenslag zie ik steeds weer je lach. Dan koop ik rode rozen en die zijn alleen voor jou. Want die rozen die zeggen veel over liefde en over trouw. Dan koop ik rode rozen omdat jij de liefste bent en jij altijd naast me staat, ik je nooit verlaat. Rode rozen op een vaas, die verwelken snel helaas. Heel veel mensen die gaan uit elkaar. Echte liefde is zo teer, mensen doen elkaar vaak zeer, maar wij blijven voor altijd een paar. Als je mij voorgoed verliet, zoals je vaak bij anderen ziet, was ik nooit meer gelukkig en blij. Wij hebben ook wel eens tegenslag, toch zie ik steeds weer je lach. Dan koop ik rode rozen en die zijn alleen voor jou, want die rozen die zijn over liefde en over trouw. Dan koop ik rode rozen, omdat jij de liefste bent en jij altijd naast me staat. Ik je nooit verlaat. rode rozen en die zijn alleen voor jou. Want die rozen die zeggen veel over liefde en over trouw. Dan koop ik rode rozen omdat jij de liefste bent en jij altijd ik je nooit verlaat.